Jan van der Putten met het NOS-journaal. Banken zijn het kan beter. Dat zegt de Eerlijke Bankwijzer, een club van organisaties als Oxfam, Amnesty International en vakbond FNV. Uit onderzoek blijkt dat banken een deel van hun beloftes zijn nagekomen. Zo stopte Egon met twee mijnbouwbedrijven die weigerden de mensenrechten beter na te leven. Maar volgens Eerlijke Bankwijzer zijn er nog altijd banken die bijvoorbeeld investeren in de wapenindustrie. Banken moeten opener zijn over hun investeringen, zegt de bankwijzer. Premier Rutte heeft Griekenland gewaarschuwd vandaag op de eurotop met degelijke voorstellen te komen. Ze moeten niet met een flutverhaal komen, zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. Als de Grieken geen strakke afspraken maken, houdt het volgens Rutte op. Hij zei dat hij ontzettend kwaad was toen de Grieken na vijf maanden onderhandelen een referendum wilden houden. Terwijl volgens de premier een oplossing dichtbij was. Terreurbeweging Al-Nusra heeft een zelfmoordaanslag gepleegd op een post van het Syrische leger in Aleppo. Zeker 25 militairen kwamen om het leven. Veel militairen raakten gewond. Het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen meldt dat de explosie in de hele stad te horen was. Al-Nusra is de Syrische tak van Al-Qaeda. De organisatie en andere rebellengroepen proberen het westen van Aleppo te veroveren... dat nog in handen is van de Syrische regering. De afgelopen dagen is de stad hevig beschoten. Er komt een nieuw landelijk smogalarm. Staatssecretaris Mansveld vindt dat mensen met luchtwegaandoeningen beter moeten worden gewaarschuwd voor smog. Zo moet het alarmniveau van 200 microgram fijnstof in de lucht naar 70 microgram, zoals in België. De RIVM gaat een nieuwe manier van waarschuwen ontwikkelen met onder meer een smog-app.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 Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. always taking some